double shifts. Gonna make an old man of me long before I ever get rich. But I'm trying. Trey Atkins, I'm Trying. En die gaat al zeker zo lang mee als eh, Joe Diffie. En Joe Diffie heb ik een aantal cd's van liggen. En daar ben ik heel erg ja, zuinig op, op die cd's. Want hij doet ook niet zo gek veel meer in de country, hè? Ik weet niet of hij wel een andere muzieksoorten nog een keuze heeft gemaakt, maar In Another World zou dan heel goed uitkomen. Thumb stuck high in the air Destination anywhere this road decides to go Underneath the desert sky I find a place to hide and rest my weary bones. This underpass will shade the heat. And as my mind drifts off to sleep, there you are with your hair all down and your feet are bare and your cotton gown. What a beautiful with your loving eyes. You let me know that for all my life, you will always be my only girl. But that's another place and time, back when you were mine, in another world. Car stops way up ahead. I climb inside, her hair is red. I thank her for the ride. She talks the miles away. I nod and smile and try to say anything to be polite. But as the darkness ends the day, another voice voice whispers my name. There you are with your hair all down and your feet are bare and your cotton gown. What a beautiful sight in the moonlight. The way you're looking at me with your loving eyes, you're letting me know that for all my life you will always be my only girl another place and time Back when you were mine In another world There you are with your hair all down and your feet are bare in your cotton gown. What a beautiful sight. Beautiful sight. In the moonlight. The way you're looking at me with your loving eyes, you're letting me know that for all my life, you will always be my only girl. But that's another place and time, back when you were mine, in another world.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 De jongen van 17 is overleden, de andere raakte zwaar gewond. Volgens de politie stonden de twee waarschijnlijk graffiti te spuiten op de muur naast de rails. Dat gebeurde rond kwart voor vijf. De metro rijdt normaal niet om die tijd, maar hij maakt in Capelle een testrit om wissels en seinen te controleren. Twee hulpverleners die in juli in Darfur waren ontvoerd zijn vrijgelaten. De twee vrouwen, een Ierse en een Oegandese, werken voor een Ierse hulporganisatie. Ze werden ruim drie maanden geleden ontvoerd uit een kamp in het noorden van Darfur. De Soedanese autoriteiten zeggen dat er geen losgeld is betaald... en dat de vrouwen zijn vrijgekomen dankzij de inzet van stamhoofden. Sinds 2003 woedt in Darfur een bloedige strijd tussen Arabische milities... die door de regering worden gesteund... en rebellenbewegingen van zwarte stammen. Amerika moet geen extra troepen naar Afghanistan sturen zolang er nog geen uitslag is van de presidentsverkiezingen. Dat zegt de democratische senator John Kerry. Kerry is voorzitter van de buitenlandcommissie van de Senaat. Hij noemt het onverantwoord om door te gaan met de troepenopbouw, zolang niet vaststaat of de verkiezingen vrij en eerlijk zijn verlopen. Er zijn sterke aanwijzingen dat er op grote schaal is gefraudeerd in het voordeel van de zittende president Karzai. Een artiest van het Cirque du Soleil is tijdens de training in Montreal verongelukt. De Oekraïense acrobaat viel vrijdag toen hij met collega's bezig was op de Russische schommel. Bij deze act worden acrobaten gelanceerd en hoog in de lucht opgevangen door collega's op een ladder. Gisteren bezweek de acrobaat in Canada aan zijn verwondingen. Het Canadese Cirque du Soleil kwam vorige week nog in het nieuws door de ruimtereis die oprichter Guy La Liberté maakte in een Russisch ruimteveer. Hij heeft laten weten geschokt te zijn door de dood van de acrobaat.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 En goedemorgen aan onze luisteraars in het Hoge Noorden, Lisa Eendokkum en Riemboer Tange, die eh, via de website naar ons luisteren, want ja, CFM is wereldwijd te beluisteren. En welkom aan Hilly Jansen de bezige bij van Zandvoort. Dat mag je wel zeggen. Ja, <laughs> en toch nog even tijd om eh, in de studio te komen. Ja, maar ik ga straks meteen beschilderen. <laughs> ik hoop dat je mooie muziek hebt meegenomen. Absoluut. Ja? ja. Ga jij beginnen? Ik ga beginnen, want eh, ik zei net wereldwijd. Wereldwijd is er ook altijd nog de muziek van de Beatles te beluisteren. Die Engelse popgroep. Die inderdaad voor een omwenteling in de popwereld heeft gezorgd. En de composities van met name Paul McCartney en John Lennon worden eh, door tal van muzici en vocalisten ten gehoor gebracht. Een aantal behoort ook door de evergreens en ook in de jazz duikt die muziek regelmatig op. En daarom hou ik vanmorgen Beatle Day. Ik liet al enkele malen horen eh, hoe Count Basie met zijn big band met de Beatle muziek omging. Basie ging altijd uit van kwaliteit en was zeer enthousiast over de muziek van de Beatles. En in 1966 nam hij zelfs een complete Beatle-album op. En van dat album draai ik vandaag Do You Want To Know A Secret? Met Count Basie, niet op piano, maar op Hammond B3-orgel. dat was natuurlijk Can't Buy Me Love in 1964 door Paul McCartney geschreven toen de Beatles in Parijs waren en daar is het nummer ook opgenomen. Nog in hetzelfde jaar besloot de tenorsaxofonist Stanley Turrentine het toe te voegen aan zijn repertoire en samen met trompetist Lee Morgan, pianist McCoy Tyner en drummer Elvin Jones maakte hij een prachtig hardbop-nummer van. Jullie, jij hebt muziek meegenomen. Ja, en ik zit weer op de, de vrouwelijke vocalen. En ik heb eh, Nancy Wilson met When Did You Leave Heaven. Zo mooi. We gaan luisteren. When just to build a dream just a kiss to build a dream ben het helemaal niet gewend, joh. Ik denk, jij eh, geeft weer de aftrap. Ja, <laughs> ik heb eh, dat hele mooie nummer van When Did You Leave Heaven. Dat heb ik eigenlijk gezocht omdat ik eh, dat nummer van Lisa Ekdaal zo mooi vond. Ik kijk kijken wie dat nog meer zingt. Ja, nou, Nancy Wilson doet het net zo mooi. Ik vind het een traantrekker. Ja, <laughs> dat, dat, kan wel. Maar ik heb nog meer van die traantrekkers. Ik <laughs> hou van die diepe, diepe emotie. En dan dat hele zachte en gevoelige van die vrouwen. Dat is hm. prachtig. En dat Rod Stewart, ja, dat is alleen maar een aanvulling. Ik weet dat ik het tweede nummer moet doen. <laughs> Daar ga ik niet eens wat over zeggen. Nou, dan ga ik maar weer een eh, beeteltje doen. Als saxofonist Bud Schenk, trompetist Chad Baker, die, niet, uh, eh, die, die hier op Vlugelhonger eh, speelt... En de eh, pianist Victor Veldman, die nam in 1967 Good, Hello Goodbye op. Slechts enkele maanden nadat de Beatles het op single hadden uitgebracht. Hello Goodbye. Let's catch the wind. is the sky. And we will fly. Dat was de steeds beter wordende Amerikaanse jazzbariton Kurt Elling, die vaak de grenzen van zijn stembereik opzoekt. En hier was hij te horen met een opname uit 2007, And We Will Fly, met op mondorgel Howard Levi. Jullie Ik heb eh, Etta Jones. Ik denk, eh, ik vind het zo fijn om jou eh, te zien huilen. ik <laughs> ga er nog maar eentje op zetten. Etta Jones, I miss you so. those happy hours I spent with you. That lovely afterglow, most of all, I miss you so. your sweet caress rendezvous. Your voice so soft and low, most of all. I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. never, never know. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regret. my heart filled to the top, to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you never know, most of all. wish I had a river so was eh, Madeleine Peru met uh, Katie Lang. En ik dacht, het is een mooie combinatie, omdat Katie Lang meestal heel stoer zingt. Maar ik was even vergeten dat het <laughs> tegen de kerst aan loopt, <laughs> Dus excuus, het is wel koud vanochtend, maar de zon schijnt. Dus dit was niet helemaal En er ligt nog geen sneeuw. Nee, er ligt gelukkig nog geen sneeuw. Maar eh, het mag wel weer wat zomerse nu. Oké. Nou, ik kan het bijna niet voorstellen dat het gebeurt, maar voor wie te laat de radio heeft aangezet vertel ik nog even dat ik vandaag een uh, eh, Beatle-dagje hou. Nummers van de Beatles, gespeeld door bekende jazzmuzici. En een van hen was eh, de hardbop trompetist Lee Morgan. We hebben hem al bezig gehoord eh, in het combo van Stanley Turrentine. Ook met zijn eigen orkest nog mijn Beatle-muziek op. 1966 met onder andere Wayne Shorter op de sax, Phil Woods op klarinet, Don Butterfield op tuba, McCoy Tyner op piano en Philly Joe Jones op drums. Een nummer van het Beatle-album Help uit 1965. Vandaag is hier Lee Morgan met gisteren Yesterday. sometimes, and we forget to say phrases in the wind now and then come to remind of things that have remained for a long time to be said. In the wind, a song, a love song wants to fly nummer van bossa nova specialist Antonio Carlos Jobim. Onder andere door zelf gezongen. En in het Engels dus, en dat gebeurt niet zo vaak bij eh, onze Braziliaan, die helaas overleden is. Blue Train was het nummer. En helaas, de trompetist is mij onbekend. Hilly, het loopt tegen 11. Wat heb jij nog eh, klaar liggen? Eh, Fine and Mellow van Etta Jones. Ik heb helemaal niets met Beatles bij me. Ik vind eh, Beatles wel mooi, maar ik heb me gewoon helemaal niet aan jouw thema gehouden. Prima. Fine en mellow is voor mij altijd goed. Komt-ie.